uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De huren van woningen zijn dit jaar met 1,9 gestegen. De laagste stijging van de afgelopen vijf jaar. Volgens het CBS komt dat vooral doordat de inflatie al een tijd laag is. Verder hebben minder verhuurders de huur met het maximum verhoogd. 19 van de huurders had dit jaar met een maximale stijging te maken. In 2013 was dat nog 66 IS-sympathisanten wilden mogelijk in de Efteling een aanslag plegen. In juni is in Werkendam een vrouw opgepakt die via sociale media heeft voorgesteld om daar een aanslag te plegen, schrijft BN De Stem. In haar telefoon vond de politie berichten over IS-strijders die onderweg waren naar Nederland en België om aanslagen te plegen. Het OM bevestigt haar arrestatie, maar niet de plannen voor zo'n aanslag. Totdat in 2018 alle agenten opnieuw zijn gescreend... blijft de politie kwetsbaar, schrijft minister Van der Steur aan de Tweede Kamer. Veiligheidsonderzoeken kosten nu eenmaal tijd, zegt hij. Het gaat om politiemensen die al in dienst zijn, maar opnieuw onderzocht worden... omdat ze bijvoorbeeld een vertrouwensfunctie krijgen... of toegang tot gevoelige informatie. De Belgische brouwer AB InBev koopt concurrent Bosteels... het bedrijf achter de speciaalbieren Kwak en Triple Carmeliet. Met de overname wordt de grootste bierbrouwer ter wereld nog groter. AB InBev is bekend van biermerken als Jupiler en Hertog Jan. Het bedrijf is bezig met een fusie met een andere grote brouwer, SAB Miller. Met die fusie is 92 miljard gemoeid. Het Amsterdamse ziekenhuis VUMC krijgt 35 miljoen euro schadevergoeding... na de overlast door een gesprongen waterleiding. Het ziekenhuis werd een jaar geleden ontruimd vanwege de wateroverlast... en patiënten werden naar andere ziekenhuizen gebracht. De schade werd eerder geschat op 50 miljoen euro. Toch is het VUMC tevreden met de 35 miljoen. Het weer, het is zonnig vandaag met enkele sluierwolken. Het 24 graden op de Wadden en 29 in het zuidoosten. Ook morgen zon, maar wel wat koeler, 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files met de meeste vertraging op de ring van Amsterdam, de A10... tussen knooppunt Watergraafsmeer en Oud-Zuid, 6 kilometer... heeft te maken met bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is bijna een half uur. Na 12 Den Haag richting Utrecht. Bij Nieuwerbrug 5 kilometer, vertraging 10 minuten. Op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Bij Maarsbergen 6 kilometer door een kapotte vrachtwagen.